is nieuws van 12 uur. Jan van der aanhouding. De onrust in de Britse Labour-partij na het referendum van donderdag neemt toe. Labour-leider Corbyn heeft buitenlandwoordvoerder Hillary Benn ontslagen... nadat hij het vertrouwen in Corbyn had opgezegd. Daarop dreigt een deel van het Britse schaduwkabinet met opstappen, meldt de BBC. Corbyn heeft te weinig gedaan om een brexit te voorkomen, vinden zijn partijgenoten. Ze willen dat hij opstapt, maar Corbyn heeft gezegd dat hij aanblijft. De Irakse stad Fallujah is volledig bevrijd van IS-strijders. Dat heeft een Iraakse bevelhebber gezegd. De bevrijdingsoperatie duurde meer dan een maand. Iraakse troepen zijn nu ook de laatste wijk die IS bezette binnengetrokken. Het Iraakse leger kreeg luchtsteun van de coalitie onder leiding van de Amerikanen. Bij een busongeluk in China zijn zeker 35 doden gevallen. Op de snelweg in de provincie Hunan raakte een touringcar met 56 passagiers de vangrail en vloog in brand. 21 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. China is een van de gevaarlijkste verkeerslanden ter wereld. Per dag komen bijna 700 mensen om op de Chinese wegen. Vanwege de hoge waterstand, door de zware regenval, is bij de Duitse plaats Karlsruhe de scheepvaart op de Rijn stilgelegd. Vanochtend stond het peil bij Maxau op 7,63 meter. De Duitse autoriteiten verwachten dat morgenmiddag er weer schepen over de Rijn kunnen varen bij Karlsruhe. Dan nog het weer, zon, maar ook buien met kans op onweer. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind. Morgen eerst regen, smiddag zon en later weer een bui. En ook morgen is het een graad of 19.